de 48-jarige agent in Burger van dichtbij in zijn hoofd en schouder geschoten. De agent was zijn pistool verloren toen hij de verdachte probeerde te overmeesteren. Voordat de verdachte de agent neerschoot had hij na een ruzie zijn vriendin met een brandblusser gedood. Het onderzoek van Philips naar corruptie in Polen richt zich ook op de rest van Oost-Europa. Het onderzoek loopt al sinds vorig jaar zomer. Uit verkoopcontracten die de Poolse justitie bij Philips in Warschau in beslag heeft genomen... zou blijken dat Philips standaard 10% reserveerde voor kosten die te maken hebben met de ondertekening, zoals het wordt genoemd. Volgens de verkoopleider van Philips in Zuid-Polen waren het gewoon steekpenningen. De publieke omroepen zijn het eens geworden over hun fusieplannen. VARA en BNN en KRO en NGV willen vanaf 2016 samen verder. Net als de AVO en de TROS. Vanaf 2016 krijgen nog maar acht publieke omroepen een licentie. De EO, VPRO en MAX blijven zelfstandig. Ook de NOS en de NTR blijven aparte organisaties. Dat zijn twee zogeheten taakomroepen zonder leden. Poont en WNL zijn nog niet bij de plannen betrokken, omdat ze net zijn begonnen en nog niet duidelijk is of ze door mogen gaan. Julian C., de moordenaar van achtjarige Jess uit Hogerheide, heeft van het gerechtshof in Arnhem TBS gekregen. Ook al heeft hij nooit willen meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Daarnaast is hij veroordeeld tot 12 jaar cel wegens doodslag. Jesse werd vijf jaar geleden op zijn school in Hogerheide neergestoken door Julian C. Volgens het gerechtshof zijn er genoeg aanwijzingen dat de man destijds verminderd toerekeningsvatbaar was. Het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar cel en tbs. Het weer nog half tot zwaar bewolkt. Later vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht valt er wat regen.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 Give it to me, I want it all. Know what your love is, set up so next switch up. Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need a bit. I'm Till my next DM, I'm in. Lekker Een nieuwe plaat, Just Can't Get Enough. En een videoclip hebben ze, eh, hebben ze net, nog net voor de aardbeving in Japan hebben die opgenomen. Dus dan hebben ze, om, om nog een beetje aardig te zijn tegen Japan, hebben ze aan het einde van de videoclip hebben nog gevraagd om Japan te steunen. Dus je kan hem ook maar even checken. Dat zie je ook nog in de videoclip. Maar goed, welkom eh, bij Z-Power. Ik heb een bomvolle uitzending voor je klaarstaan. Dankjewel voor het hele mailen. En eh, ja, ook voor de Nieuw vooral. Want de, de spintnieuw die deze week is geworden, nou ben ik gewoon trots op. Want ik wou gewoon dat die plaat wordt. Dat en meer. Van 5 tot 6. Met Ziebouw, maar eerst muziek. Van Cascada. 4. Zie. Druk mijn beuk uit de stapper in de studio Steen klein beetje Yves Saint Laurent Zin en tekst, tape die track En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doe, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me wil, niet blij doen, niets zo tof doe, ik zal mij Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Yeah, yeah, Je zegt werk, maar ze willen een 16. eens willen niggas mijn naam op het rek zien. Ze noemen een nigga uit je of je kent of je kent niet. Ben vast betaald als je mij je I made it get it all, yeah. Ik laat eten voor niemand, nigga don't care. Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair. Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen, yeah, yeah. Ik krijg lobby wat ik do, what I does. Niggas om me heen zijn doe vaak Ze praten in broek gaat los Ik kan je niet vertellen hoe die poot was Niet hangen met die tellen want mijn lood gaat voor Ze zeggen moet je Johnson zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker Yeah, en mijn seks worden dikke Dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar, mm, Godverdikke maar, Willen maar, dikke maar. Caucasian en cinema Dacht geen porno stars, yeah cinema Ze rocken naar mijn mic, yeah zingende Pingen me, zinnen van ik heb zin in ja Die shit is niet normaal Die shit is niet normaal, nee Die shit heftig zijn, het zijn Feesten als een beest met een dirty tape erbij Hey, shorty feest met mij, Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal mm. The party squad The party squad mm. The party squad The party squad Ik ga hard Party Squad. Party Squad. De Party Squad met de nieuwe plaat Ik Ga Hard. Nou, dat gaan ze met deze plaat. We zijn al hoog in de top 40. We zijn ook alweer op de hitzone, dus goed. En eh, nou ja, ik had ook nog een, eh, via de mail een paar uh, een paar eh, mailtjes gekregen over bizarre nieuwsberichten. En deze viel me toch wel echt op. Want de moeder van een maatje verliest voogdij. Het ging over moeder en uh, nou ja, die is zelf visagist. Maar die is ook heel goed met botox. En die had toen bedacht om haar achtjarige dochtertje vol met botox te spuiten. En nou ja, daar was ze zo trots op dat ze dat liet zien in een eh, show in Amerika. Maar eh, ja, dat vond, dat eh, vond de kinderbescherming niet helemaal terecht. Oftewel, dat vonden ze echt ziek, want het is natuurlijk, eh, dat kan natuurlijk niet als je acht bent. En dus toen hebben ze op een gegeven moment de voogdij afgenomen. En nou ja, ze is, ze, is, ze is naar de rechter gegaan. Want ze heeft als reden voor, dat ze dat bij de kind heeft gedaan, dat zij beter kan scoren tijdens de, tijdens de schoonheidswedstrijden. Dus, nou ja, goed, uh, de voogdij krijgen ze dus hoogstwaarschijnlijk ook niet meer terug. Nou is er nog een kind vernoemd naar de Facebook-knop. Namelijk eh, iemand, eh, een echtpaar uit Israël, heeft een pasgeboren baby Like genoemd. Dat ken je wel vast wel, nou, als je een leuke video hebt, dan kan je op Like klikken bij Facebook. En eh, nou ja, like, het, kan gewoon een normale naam zijn. Dus dan hebben ze toch even gevraagd. En eh, ja, het bleek toch echt like te zijn. En dat zou dan zijn van ja, we vinden onze dochter toch zo fantastisch. Dus daarom noemen we haar like. En nou ja, ze hebben gelijk een Facebook account aangemaakt. Ik kan ook even zoeken op Facebook. Like heet ze. En eh, nou ja, ze heeft al binnen een paar seconden heeft al meer dan 50 likes gehad. Dus nou ja, het gaat hard. Wil je er ook even liken? moet je even op Facebook zoeken naar like. En dan, eh, nou, dan komt het helemaal goed. We gaan verder met muziek, dus Nina Sky. En Move Your Body. Zo ik nog op de spin nieuw. En de film update van Pirates of the Caribbean. dit. Groter dan zijn normaal iets. Get shaky! En dan nog even het weer. Eh, morgen, nou ja, het, wordt, eh, het, het, is niet erg goed. 18 graden wordt het ongeveer. Eh, maar vrijdag klaart het op, wat minder regen. Wordt het 20 graden, maar zaterdag is toch wel echt het weer waar we op hebben gewacht. Zo'n 22 graden en geen neerslag. En dan zondag daalt het ietsje naar 18 graden. Maar nog steeds geen neerslag. En voor de rest van de week dus dan de maandag en dinsdag en de woensdag zakt het telkens weer lager, lager en lager. Goed, dan nog de filmupdate. Uh, deze week, eh, ja, een film waar ik zeker naartoe ga. Pirates of the Caribbean. Eh, de, het, het, nieuwe deel. En Johnny Depp, die keert dan terug. Hij is, eh, hij is eerst opgevreten door de kaken, maar dan keert hij uiteindelijk terug. Maar dan moet hij toch op, eh, maar op, opnieuw loopt hij tegen problemen aan en moet hij dat weer oplossen. Eh, hij gaat 18 mei in première om 4 uur in Circus Zandvoort. En na de première kan je hem elke donderdag, elke vrijdag, elke zaterdag, elke zondag, eigenlijk elke dag kan je hem om 4 uur en om kwart voor 7 zien. Dus eh, nou ja, als je er naartoe gaat, veel plezier. En eh, nou ja, als je er naartoe bent geweest, laat me even weten wat je ervan vond en of het leuk was. We gaan verder met muziek van de Neon Trees en Animal. can you hear me? Oh, mooi bruggetje. En we zijn er net over de helft, zeg. Tijd gaat hard, tijd gaat hard. Oh, en als je trouwens dacht dat jij een eh, echte McDonald's verslaafde was en dat jij iedereen eruit eet bij de McDonald's, dan denk ik dat je het fout hebt. Want Don Garske, eh, die is, eh, die is al 59 en die is in 1972 is, uh, is die, nou, eh, ging die een keer langs de McDonald's, kwam die eigenlijk nooit, maar hij ging één keer langs de McDonald's en zag eh, zo'n Big Mac staan. Ja, Big Mac, het hij had best wel trek, dus hij neemt één Big Mac. En die vond hij best wel lekker. En nu, in 2011, heeft hij een record, want in 39 jaar tijd heeft hij zijn 25.000ste Big Mac heeft hij, uh, heeft hij laatst verorberd. En nou ja, eh, er zijn maar acht dagen, eh, eh, acht dagen in al die jaren dat hij, dat hij geen Big Mac heeft gegeten. Dus 25.000 Big Macs heeft hij al verorberd. En nou ja, toen dachten ze, nou dan moeten we toch wat terug doen. Dus om zijn 25.000 smulpartij te vieren, kreeg hij ook nog van de lokale McDonald's een grote piepschuimen Big Mac uitgereikt. Nou, dat is toch vriendelijk. Dat is toch aardig. Jongen, jongen. Maar ik vind 25.000. Nou, ik, ik, krijg het, eh, ik krijg het niet zomaar op, denk ik hoor. Dat eh, ben ik toch wel even mee bezig. Maar, en eh, nou ja, verder even over muziek. Kate Wine, die hebben we al een tijdje niet meer gehoord. Maar ze had toen toch een hit en iedereen kon hem meezingen. Ella, Ella. quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. 106.9 ZFN Waar ze na zoveel knokken voor haar carrière eindelijk een keer mee doorbracht. Doorbrak. Val in orde. En dit nummer haalt van Hitsong 17 af. Dus dat was al een hele tijd geleden. De meeste kennen nog eh, van de ene die ze daarna heeft gehad. Maar daarvoor was ze ook al zeer beroemd. En dan nu verder met de splinternieuw. En ik heb het al gezegd aan het begin van de uitzending. Wat ben ik blij dat iemand gemaild heeft dat dit de splinternieuw moest worden. Want ik ben het er totaal mee eens. Wat een goede plaat is het geworden. Ja, LMFVO die heeft al eh, meer eh, hele goede platen op zijn naam staan.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 I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo. Everybody just have a good time.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 DJ Jean en Filet. En dan worden je de splinternieuw van deze week LMFAO. de Party Rock Anthem. En ik denk dat die ook wel eh, bij de klassiekers mag. Want wat een goede plaat. Dan nog de poll van deze week. Want eh, er is een, eh, is een bevel uitgevoerd dat Gaddafi moet worden opgepakt voor zijn daden, wat hij allemaal heeft gedaan. En daar heb ik de stelling van deze week van gemaakt. Ook de familie van Gaddafi is schuldig aan zijn daden. A. Nee, zij konden er niks aan doen. B. Alleen zijn vrouw. Of C, eh, ja, Gaddafi, zijn vrouw en kinderen zijn ook schuldig. Of D, nee, zijn hele familie is schuldig. Nou, ah, nee, ze konden er niks aan doen, Zijn 15%. Uh, alleen zijn vrouw zei ook nog eens 15%. En zijn, eh, zijn, eh, zijn vrouw, kin, kinderen eh, zijn ook schuldig. Zijn 55%. En zijn familie zijn maar 15%. Ja goed, het is natuurlijk niet zo makkelijk om zo iemand op te pakken. Dus we gaan nog zien wie er allemaal wordt opgepakt. Maar sowieso zijn het zijn kinderen en zijn vrouw. van ZFM. Ja, een, eh, een jongen werd afgewezen op een bal. En eh, door, door meisje Kylie. En ja, toen dachten een paar jongens, ja, eh, misschien kunnen we daar wel een songtekst van maken. Voor de grap voor die jongen, want dat was een goede vriend van hun. En dan eh, nou ja, hebben ze een goede beat achtergezet. En toen hadden ze opeens een wereldhit. Oftewel accent met Kylie. En eh, nou ja, de politie rukt massaal uit voor een paraplu in Australië. de politie in Australië van Melbourne, een buitenwijk van Melbourne, rukte massaal uit nadat een beveiligings beveiligingsmedewerker had gemeld dat er een man met een geweer op zijn rug door plaatselijke Chatstone winkels winkelcentrum liep. Nou, het korps stuurde een politiehelikopter in. Eh, tientallen agenten stuurden ze heen En ook nog een arrestatieteam. Nou, eh, al snel vonden zij de man, maar het verme vermenige weer bleek een paraplu. De man had het grappig bedoeld en eh, had het gekocht bij Dangerfield, een plaatselijke winkel daar. Nou, Dangerfield heeft zo snel mogelijk laten weten dat ze de paraplu's weg uit de handel halen en dat ze het allemaal, en dat ze het allemaal wegdoen. Maar eh, eh, eh, maar de politiechef meldde van ja, het regenscherm leek, leek, wel verdacht veel op een pistool. Maar het probleem is, volgens de Australische wet is het namelijk verboden om imitaties te imitatiewapens te bezitten of te verkopen. En daar is hetzelfde dezelfde, dezelfde straf op een echt wapen als een nep wapen. Dus uh, nou ja, die man die zit voorlopig nog even vast. Dan nog even naar de politie eh, eh, in, eigen, in eigen land. Namelijk in, eh, volgende week in, bij de politie in het Gooi en Versteek heeft de, de politiekorpschef van, dat, van die steek heeft, heeft een dag uitgegeven. En wie die dag de meeste bonnen uitdeelt, krijgt een gratis, krijgt een gratis vakantie aangeboden. En nou ja, die mag dan lekker naar, het, naar het strand. En eh, nou ja, die mag daar lekker dan daar gaan, genieten. Ze hebben totaal 9 uur. En wie het meeste heeft, die wint. Nou ja, goed, er kregen, meer mensen kregen dat door en die hebben dat gemeld. En eh, nou ja, de politie heeft al eh, laten weten dat dit niet de bedoeling was. En dat ze ermee gaan stoppen. Nou, dat was het nieuws alweer voor deze week. Maar het was ook alweer de uitzending voor deze week. Dus ik bedank je heel erg. En eh, nou ja, ik spreek je volgende week weer met een bomvolle show.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 Wanneer zal het zijn? Ik zou de even voor. Nog drie, drie dat ik hou, dat ik nog. Straks is het relax, zijn in waard en applaus. Iedereen het goede, ik kijk naar wat moeten nog drie. Drie minuten voordat ik stop, dat ik hou, dat ik nog.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 Daar ik kap, dan ik nog. Straks je jullie lijst bij de water en dan plaats. Iedereen in de Dus kijken, over oh, we moeten nog twee stol. Dat ik had, dat ik nog. Ik mag die lijn maar kieken, dus we komen er wel.